Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In het noorden van Irak hebben strijders van de Islamitische Staat een dorpje aangevallen. Volgens sommige bronnen zijn 80 Jezidi-mannen gedood en zijn 100 vrouwen gevangen genomen. De berichten zijn moeilijk te controleren. De aanval was in de buurt van de berg Sinjar, waarop een paar dagen geleden nog tienduizenden Jezidis schuilden voor moslimstrijders. De meesten zouden inmiddels in veiligheid zijn gebracht. In het noorden van Irak zijn de eerste Duitse hulpgoederen aangekomen. Vannacht landde een transportvliegtuig van het Duitse leger in de stad Erbil. Duitsland stuurde gisteren vijf vliegtuigen naar Irak met hulpgoederen voor vluchtelingen. Een tweede vliegtuig kan waarschijnlijk pas vanavond naar Irak vliegen... omdat de Duitse toestellen op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Turkije aan de grond moeten blijven... vanwege problemen met de papieren. Ongeveer een miljoen Zuid-Koreanen hebben in Seoul een mis bijgewoond. Die werd voorgegaan door paus Franciscus. Hij verklaarde 124 Koreanen zalig die in de 18e en 19e eeuw vanwege hun geloof om het leven zijn gebracht. De machthebbers probeerden in die tijd buitenlandse invloeden uit Korea te weren. Naar schatting 10.000 katholieken werden toen vermoord. Het vijfdaagse bezoek aan Zuid-Korea is de derde internationale reis van Franciscus sinds zijn aantreden in maart 2013. Gouverneur Rick Perry van de Amerikaanse staat Texas is aangeklaagd voor machtsmisbruik. Hij voorkwam met een veto de financiering van een afdeling van het Openbaar Ministerie... die onderzoek doet naar corruptie bij de overheid. Perry is een mogelijke presidentskandidaat voor de Republikeinse Partij... bij de verkiezingen van 2016. Hij sprak zijn veto uit omdat de officier van justitie die de afdeling leidt niet opstapte. Perry wilde dat omdat ze was veroordeeld voor rijden onder invloed. Volgens justitie was het veto politiek politiek gemotiveerd. Het weer, geregeld zon, een kleine kans op een bui en vooral aan zee en stevige noordwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden.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 Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira.